Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij een woningbrand in Hattemerbroek bij Zwolle is veel siervuurwerk ontploft. Er zijn twee mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien hoe het vuurwerk boven de brandende woning uit elkaar knalt. Het is niet bekend hoe de twee gewonden eraan toe zijn. Volgens de brandweer zijn ze met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse vleeswarenindustrie is het niet eens met de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie dat bewerkt vlees kanker kan veroorzaken. Volgens de WHO hebben mensen die dagelijks 50 gram bewerkt vlees eten meer kans op darmkanker. Volgens de industrie is het krijgen van kanker niet alleen afhankelijk van het eten van vlees, maar ook van onder meer leeftijd en leefstijl. Daarom vindt de branchevereniging dat bewerkt vlees niet thuis hoort in dezelfde categorie als sigaretten en asbest. Het dodental van de aardbeving in Pakistan en Afghanistan is bijgesteld naar zeker 200. In Afghanistan kwamen veruit de meeste mensen om het leven. De beving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter en was ook voelbaar in India. Een Indiase krant noemt een dodental van 233. Het epicentrum lag in het uiterste noordoosten van Afghanistan. Er zijn militairen gestuurd naar het getroffen gebied. Jongeren die bij de Bijenkorf werken krijgen voortaan evenveel betaald als werknemers van 23 en ouder. De Bijenkorf heeft in de nieuwe CAO met de bonden afgesproken dat het jeugdloon verdwijnt. Het is voor het eerste bedrijf in de detailhandel dat die stap neemt. In ruil voor de afschaffing van het jeugdloon wordt de toeslag voor werken op zondag verlaagd. Werknemers kregen dubbel betaald voor werken op zondag. Dat wordt anderhalf keer het gewone loon. Vakbonden strijden al langer voor afschaffing van het minimum jeugdloon. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog, het wordt 14 tot 20 graden. En woensdag is het wisselvallig. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A12 Den Haag-Utrecht bij knoop het Oude Rijn 6 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen op de parallelbaan.